Dik met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor Friesland en Noord-Holland de code oranje voor extreem weer afgegeven. Het stormt in die provincies met windstoten van 100 tot 120 km per uur. Dat duurt tot het einde van de, van de middag. In het hele land kan het volgens het KNMI flink waaien met windstoten van 80 en 90 km per uur. In Amsterdam zijn vorig jaar een kwart minder overvallen gepleegd dan het jaar daarvoor. Dat zei de nieuwe korpschef van de politie Albersberg in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook het aantal woninginbraken daalde vorig jaar licht. Albersberg zegt dat hij voor komend jaar rekening houdt met een stijging van economische delicten vanwege de recessie. Hij verwacht dat de digitale criminaliteit ook zal toenemen. Ondanks de economische recessie gaat de gemiddelde werknemer met een modaal inkomen niet minder verdienen. Dat zegt salarisverwerker ADP. Mensen die zo'n 2500 euro bruto in de maand verdienen, krijgen er ongeveer 13 euro netto per maand bij. Werknemers met een bovenmodaal inkomen en oudere werknemers gaan er wel op achteruit. Tussen de 9 en 50 euro netto per maand. De werkloosheid in Spanje heeft aan het einde van 2011 een recordhoogte bereikt. In totaal zitten bijna 4,5 miljoen mensen zonder werk. Dat is ruim 21% van de beroepsbevolking. Spanje heeft daarmee het hoogste aantal werklozen van Europa. Een man uit Arnhem die een jaar geleden voorbijgangers op straat neerstak met een mes, heeft TBS opgelegd gekregen. De man van 32 had keukenmessen en een kleine bijl bij zich en wilde daarmee kinderen bij een kinderdagverblijf neersteken. Toen bleek dat de deur op slot zat, ging hij op zoek naar andere slachtoffers. Zes mensen liepen steekwonden op. De Russische schaatser Ivan Skobrev doet niet mee aan het EK in Budapest komend weekende. Titelverdediger heeft een schouderblessure opgelopen. Volgens de Russische schaatsbond wil Skobrev met het oog op het WK in Moskou later dit jaar een pauze in zijn programma inlassen. Het weer, regen en een harde tot stormachtige wind met kans op zware tot zeer zware windstoten. Temperatuur rond 9 graden. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB.